Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Canadese stad Montreal stemlokaal. Twee weken geleden moesten Fransen in de Canadese miljoenenstad ook al uren wachten voor ze hun stem konden uitbrengen. Dat komt doordat er maar één locatie is ingericht voor de verkiezingen, terwijl er tienduizenden stemgerechtigde Fransen wonen. In Frankrijk zelf kunnen mensen morgen pas stemmen in de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Macron leidt in de peilingen. Bij een zoektocht naar een vermiste Noord-Ierse activist in Noord-Frankrijk zijn mensenbotten gevonden. Over een week moet duidelijk zijn of de resten inderdaad zijn van Seamus Ruddy, die in 1985 in Frankrijk werd vermoord. Ruddy werkte als docent Engels in Parijs. Hij werd ontvoerd en vermoord door leden van een splintergroep van de IRA. Die streden voor één onafhankelijk Ierland. Het graf van Ruddy werd nooit teruggevonden. In China zijn 45 mensen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een aardverschuiving in de plaats Shenzhen anderhalf jaar geleden. Een grote berg bouwafval en zand bedolfde na hevige regenval een aantal gebouwen. 73 mensen kwamen daarbij om. Op de stortplaats lag veel meer afval dan was toegestaan. Lokale bestuurders wisten ervan, maar waren omgekocht. De bedrijfsleiding en de ambtenaren hebben nu tot 20 jaar gevangenisstraf gekregen voor hun aandeel in de ramp. In de Poolse hoofdstad Warschau zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. De demonstranten vinden dat de leider van de regeringspartij de democratie uitholt. Hij wil een referendum houden over een nieuwe grondwet die de regering meer macht geeft. Het weer dan, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 9 graden. Morgen in het noorden nog even zon, in de rest van het land overwegend bewolkt. Met in het zuidoosten kans op een bui.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 This is intense. This is in- in- intense. This is intense. Intense. Radio. that house, she was deeper than deep. I felt a chill down my spine from my head to my feet. First time I met House, I knew our love would last forever because that night she blew my mind. It was a sign. sweat, wondering was it true? Was my mind playing tricks on me? Did my heart and my ears deceive? Or was it just a lovely dream I had one summer's eve? First time I met House, I promised I'd leave her for no other. Even though I knew she had a million lovers just like me. Embraced her songs and melodies, forever dictating my Saturday nights. Sunday afternoons, I guess I'll be a fool with long walks. She wants me to. destination. You know we're gonna do it right tonight.